Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een man die vorig jaar zijn vriendin met zo'n 250 messteken om het leven bracht... is veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man van 24 heeft meerdere stoornissen... en zat op het moment dat hij zijn vriendin doodde in een psychose. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. En de moeder van het slachtoffer is dan ook teleurgesteld. Mijn dochter is gruwelijke dood gestoffen. En dat de rechter dan vijf jaar geeft aan wat hij zelf noemt een gruweldaad van de buitencategorie... en dat je dan vijf jaar geeft. Ik kan er met mijn hersenen, ik kan er met heel mijn lichaam er niet bij. Ik voel alsof mijn... Ik voel het als een klap in mijn gezicht en als een klap, als een trap op de graf van mijn, van mijn dochter. Zo voelt het voor mij. Vanwege de gedwongen TBS-behandeling zal de man na die vijf jaar cel nog wel vele jaren opgesloten zitten. De politie heeft beelden online gezet van een mishandeling in Amsterdam... van een man met een Feyenoord-shirt. Gebeurde op 11 mei toen Ajax tegen NEC speelde... en Feyenoord tegen PSV in de Kuip. Volgens de politie werd de man hard geduwd toen hij een supermarkt uitliep... en liep hij een hersenbloeding en een gebroken oogkas op. De vrijgekomen plek tijdens de Knelparade in Amsterdam... na het terugtrekken van sportschool Saints and Stars... gaat naar een club die LGBT-rechten van asielzoekers support. LGBT Asylum Support zegt dat ze heel blij zijn met die plek... omdat de groep bestaat uit de meest kwetsbare LHBTI'ers. Saints and Stars, de sportschool, trok zich terug... na onthullingen van de krant Het Parool over het uitbuiten van hun schoonmakers. na drie jaar tijd sluit het tijdelijke AZC in Oosterbeek in Gelderland. Het gebouw wordt gesloopt en er komen woningen voor in de plaats. Ja, daar banen niet alleen de bewoners van het AZC van, maar ook de omwonenden uit Oosterbeek. Want door taallessen en gezamenlijke activiteiten was er goed contact. Omdat het niet meer een centrum voor mensen is die ik niet ken, maar dat zijn gewoon je buren. Je hoort zoveel berichten van eh, protest tegen AZC en dit en dat. Kijk even naar het Oosterbeekse, naar de gemeente Renkum. Zo kan het ook. It's very difficult to get used to a new country and I was able to do it here in, in this area. En die hondenbewoners die verhuizen nu naar verschillende centra door heel Nederland. Gaan we naar het weer toe. Vanavond klaart het op met in het noordoosten van het land nog wel kans op wat bewolking en wat regen. Morgen een grijs dagje met aardig wat kans op buien bij maximaal 22 graden.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 Op de A9 Amstelveen-Diemen tussen Amstelveen en Amsterdam-Gaasperdam ook nog 10 minuten op onthoud. En op de A10 de ring van Amsterdam tussen Knopend de Nieuwe Meer en Zeeburg is de vertraging ook iets meer dan 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 De verwijderde advertenties voldeden niet aan die eisen. De politie heeft beelden gedeeld van een mishandeling in Amsterdam van een man met een Feyenoord-shirt. Volgens de politie werd de man hard geduwd toen hij een supermarkt uitliep. En het leidde tot een hersenbloeding en een gebroken oogkas. Kim Lecour heeft de vijfde etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De wielrenster van Mauritius won na een korte sprint. Demi Vollering werd tweede. Het weer, vanavond klaart het op. Dan wordt het ongeveer een graad of 16.